Hoe en waardoor de man omkwam is nog onduidelijk... De twee gearresteerde mannen stonden in de buurt van het slachtoffer op het moment van het ongeluk. De politie hoopt van hen te horen wat voor vuurwerk er is gebruikt en wie het vuurwerk heeft geleverd. De Amsterdamse politie onderzoekt de videobeelden waarop te zien is hoe een man tijdens de nieuwjaarsviering in de lucht schiet met een pistool. Hij schiet zeker zes keer. Daarna loopt hij weg. Het is niet bekend of het echte kogels waren. Omstanders lijken geschokt te reageren op de schoten. Het filmpje is geplaatst op de website van Geen Stijl. De politie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beelden. De vrees voor ongeregeldheden heeft een rol gespeeld... om het vreugdevuur in Scheveningen te laten doorgaan. Bronnen rond de Haagse burgemeester Krikke zeggen tegen de NOS... dat werd besloten om het vuur niet af te gelasten... om relletjes en brandstichting rond de jaarwisseling te voorkomen. De gemeente wist toen al dat de brandstapel in Scheveningen hoger was dan toegestaan. Bij een treinongeluk op een brug in Denemarken zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de grote Beltbrug die twee delen van Denemarken met elkaar verbindt. Door een noodstop zou een deel van een treincoupé in elkaar zijn gedrukt. Hoeveel inzittenden in de trein gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Verspreid valt nog een enkele bui, maar uiteindelijk wordt het vrijwel droog. Staat een matige noordenwind bij 5 tot 7 graden.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 You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. sweet. Hey, his true Stuur jullie allemaal fijne dagen.